Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Boerenorganisatie LTO zit morgen namens heel wat mensen bij het stikstofoverleg. Gisteravond zaten organisaties en actiegroepen van boeren bij elkaar. Ze wilden alvast goed overleggen over het gesprek van morgen. Dan zitten ze bij een paar leden van het kabinet aan tafel... om het te hebben over de stikstofplannen. Van de groepen die er gisteravond bij waren... gaat er morgen maar eentje naar dat overleg. Onze boeren hebben geen vertrouwen in het door de regering geregisseerde overleg. LTO spreekt vrijdag met het kabinet in goede afstemming met alle partijen. In totaal zitten er morgen 12 clubs aan tafel bij onder meer premier Rutte en stikstofminister Van der Wal. Amnesty International maakt zich grote zorgen over mensen in Oekraïne. De mensenrechtenorganisatie zegt dat het Oekraïense leger eigen burgers in gevaar brengt... door in woonwijken, scholen of ziekenhuizen te zitten en vanuit daar op Russen te schieten. Daarna vallen die Russen die plekken aan, terwijl er een hoop mensen in de buurt wonen. Die worden niet van tevoren gewaarschuwd en geëvacueerd... Daarmee gaat het Oekraïense leger veel te ver, zegt Amnesty. Een klein lichtpuntje voor mensen die op zoek zijn naar een huis. De hypotheekrente lijkt na maanden stijgen weer wat stabieler of zelfs een klein beetje te dalen. Toen die rente steeg moesten mensen die een nieuwe hypotheek wilden meer betalen. Daardoor kunnen de huizenkopers een minder groot bedrag lenen en tikken ze per maand meer af. En nog een bijzondere vondst in de Amerikaanse staat Utah. Daar zijn in een woestijn voetstappen gevonden die mogelijk 12.000 jaar oud zijn. We found about 88 footprints um, mixed of adults and children. It's the only the second site here in the US that you we've identified footprints especially of this age which date to the Paleo and Indian period to about 12.000 years ago. dat was het einde van de laatste ijstijd. Archeologen vonden de sporen per toeval in een opgedroogd meer. Het zijn voetafdrukken van volwassenen en kinderen die daarbij een rivier leefden. Het weer nog, het wordt vandaag opnieuw een zomerse dag met best veel zon... en overal temperaturen van boven de 25 graden. In Limburg wordt het het warmst, daar wordt de 33 aangetikt. S'avonds zijn er daar ook pittige onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden.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 You know that fortune favors the brave. Well, let me get paid while I make you breakfast. The rest is up to you. You make the call. You make the call to make my day. In your message, say my name is all the talk.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 something Cause all I wanna hear is you to say you love me lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Don't you dare fall behind starts falling apart and you don't know just how far you should run remember all the things that you've done and i tried it all stay too find a lie just how far you should Are you ready or not? It's only on the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm a begging you now. It's where we want to be. Everybody's dancing and everybody's on. Are you ready or not? It's only on the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat.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 drie dagen militaire oefeningen op zes plekken rond Taiwan te zullen houden. De hypotheekrente lijkt na een maandenlange stijging te stabiliseren of zelfs een klein beetje te dalen. Adviseurs denken dat de daling is ingezet door de hoge inflatie. En de inflatie is in juli vooral gestegen door de energieprijzen en de huurprijzen. Volgens de Nederlandse berekening komt de inflatie vorige maand uit op 10,3 procent. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daarmee is de inflatie voor het eerst sinds september 1975 hoger dan 10 procent. Het weer, het is zonnig en vrij warm vandaag bij 25 tot 30. 30 graden. Vanavond mogelijk een bui met onweer. consigo concentrar. Ando despistado, todo lo hago mal. Soy un desastre y no sé. pasando. Me no puedo dormir. de slags, we kennen van Vella. Ook wij kennen alles in training, skin, ik splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Shara, die en ook Isabella. Van Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella number umbrella, ella. Con mijn umbrella, ella. Con mijn umbrella, ella. Con mijn umbrella, ella. Con number umbrella, ella mijn umbrella, Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké okay is Het voelt alsof het op mij is gemengd. maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, als het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je je terug. Favela, favela, we kennen van favela. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. How many times thuis mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van Matty Move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met ik Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen op alles in training, skin, ik maar maar bij ik en de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Precies in de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella Oh Fella, we kennen van Fella. Ik had die regen hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella en Zomerhits.